ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files met de meeste vertraging in onze regio... die staan op de A9 Amstelveen-Alkmaar. 20 minuten extra door 12 kilometer langzaam rijdend verkeer... tussen Aalsmeer en knooppunt Velsen. Een kwartiertje vertraging op de A10 vanuit de Nieuwmeer...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 De kosten door vervuiling met PFAS kunnen in Europa, als er niets verandert, oplopen tot 440 miljard euro. Blijkt uit Europees onderzoek. Als er meteen een PFAS-verbod komt, zoals de nieuwe coalitie in Nederland wil, zijn de kosten nog altijd 330 miljard. Nathalie van Berkel verlaat ook de Tweede Kamer. Ze zou voor D66 staatssecretaris van Financiën worden... maar trok zich terug toen bleek dat haar cv niet klopte. Het OM eist 14 jaar cel voor de moord op een garagehouder in Den Haag in 1992. Vier jaar geleden kwam er nieuwe informatie binnen nadat er een beloning was uitgeloofd. De verdachte zou de moord hebben laten plegen omdat zijn vrouw een relatie had met het slachtoffer. Het weer, vanavond en vannacht geleidelijk droog. Minima tussen 0 en min 3 graden.